benadrukte dat er geen sprake is van terroristische motieven. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben boven Syrië lichtkogels afgevuurd om Russische toestellen af te schrikken. Volgens het Pentagon omdat de Russen in een deel van het luchtruim vlogen waar ze niet mochten komen. Rusland ontkent dat en zegt dat de twee toestellen een konvooi met hulpgoederen begeleiden op het jaarlijkse atletiek gala is Daphne Schippers koninklijk onderscheiden. Ze mag zich vanaf nu ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. Bovendien is ze voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot atleten van het jaar.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 door beschuldigingen van het kabinet over inmenging in de Nederlandse politiek. Dat zegt de Russische ambassadeur in Nederland Shugin in een gesprek met de NOS. Minister Ollongren schreef in een brief aan de Kamer dat Nederland doelwit is van de Russische inlichtingendiensten... Maar zegt dat daar geen bewijs voor is. Ook benadrukt hij dat Rusland zich niet schuldig maakt aan het verspreiden van nepnieuws. Bij steekpartijen gisteravond in Maastricht zijn twee doden gevallen. Drie mensen raakten gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Over de aanleiding kan de politie niks zeggen, maar er wordt niet gedacht aan terrorisme. Daarop zou vooral door buitenlandse media zijn gehind. Premier Rutte reageerde op een top in Brussel op het nieuws uit Maastricht. Ook hij benadrukte dat er geen sprake is van terroristische motieven. De politie ontdekt steeds vaker verborgen ruimtes in auto's, meldt het AD. Per jaar treft de politie in zo'n 100 auto's verstopplekken aan. Criminelen gebruiken ze om contant geld, drugs of wapens te verstoppen. Bijvoorbeeld in het schuim van achterbanken of in de dakbekleding. Malafide bedrijven maken de verborgen ruimtes. De Europese Unie heeft de economische sancties tegen Rusland